Zes uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Nederlandse militairen in Afghanistan blijven binnen na een dreiging van de Taliban. Dat zegt het ministerie van Defensie tegen het ANP. Het gaat om ongeveer 100 militairen die hun kamp alleen in noodsituaties zullen verlaten. De Taliban riepen op de Nederlanders aan te vallen vanwege de cartoonwedstrijd... die PVV-leider Wilders over de profeet Mohammed wilde organiseren. Wilders blies de wedstrijd gisteravond af. De vier coalitiepartijen zijn het eens geworden over de begroting van volgend jaar. Onderdeel van het akkoord is dat de dividendbelasting definitief wordt afgeschaft. Over die afschaffing en het opvangen van de extra kosten ervan... werd de afgelopen dagen nog druk onderhandeld. Op Prinsjesdag worden de details bekendgemaakt. Amsterdam komt met een nieuwe aanpak om het lerarentekort tegen te gaan. Een noodteam van 60 gemeenteambtenaren, Syrische statushouders en studenten moeten de ergste personeelsproblemen op basis- en middelbare scholen oplossen. Volgens de Volkskrant maakt de gemeente de plannen vandaag bekend. De Franse acteur Gérard Depardieu weerspreekt beschuldigingen van verkrachting en aanranding. Een actrice van 22 jaar, van wie de naam niet is bekendgemaakt, zegt dat de filmster haar afgelopen maand aan haar heeft vergrepen. Dat zou zijn gebeurd in een van de woningen van Depardieu in Parijs. Justitie in Frankrijk onderzoekt de beschuldigingen. Zoals verwacht was afgelopen zomer de warmste ooit. De meteorologische zomer eindigt vandaag en het KNMI komt daarom met cijfers. In de beeld was het gemiddeld 19 graden, terwijl normaal 17 graden het gemiddelde is. Opvallend is ook dat er twee hittegolven waren en het 60 dagen op rij warmer was dan 20 graden.